Mladic laten onderzoeken van wie oud-generaal Mladic bescherming heeft gehaald, functionarissen. Vooral in de eerste jaren na de oorlog. Hij woonde toen in Belgrado en vertoonde zich geregeld in het openbaar. De laatste jaren leefde Mladic teruggetrokken in het dorp waar hij donderdag is opgepakt. President Saleh van Jemen en het hoofd van de belangrijkste stam van het land hebben afgesproken de gevechten te beëindigen. Het is een tijdelijk staakt het vuren dat morgen ingaat, melden bronnen binnen de regering. Al dagen vechten de troepen van Saleh en de gewapende stamleden met elkaar in de omgeving van de hoofdstad Sanaa. Daarbij zijn zeker 124 mensen omgekomen. De bloedbank in Hamburg roept mensen op om bloed te geven in verband met de uitbraak van de EHEC-bacterie. De bloedbank vreest voor een tekort als het aantal besmettingen verder oploopt. In Duitsland zijn vandaag nog vier mensen aan de darmbacterie overleden, waarmee het totaal aantal slachtoffers op tien komt. Honderden Duitsers zijn ziek geworden. Bij een zelfmoordaanslag in Noord-Afghanistan zijn twee Duitse militairen om het leven gekomen. De Duitse generaal raakte gewond. In totaal zijn zes mensen omgekomen bij de aanslag op het kantoor van de gouverneur. Onder de doden is generaal Daoud, de militair leider van de Noordelijke Alliantie die tegen de Taliban vocht.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 I see a bottle and the vodka's glistening. Good lord, that looks so lovely. Pardon me while I chase this bubbly. I see them moving, see them dancing, yeah, they doing that. I see them grooving, popping bottles like it's new to them. I wanna join them, but it seems like they're too far from me. Plus, where's the bathroom? Like, cause I really, really gotta be last night. Don't remember last night. I said I never last night. What was I thinking? I'm do not act like you don't drink down too. Let the beat That's right, ah, ah, ah, cash right, shining like a flashlight. Baby, shake your ass this could be your last night set the mood, spoony groom. Ladies, fill my living room. Bobby A, what you say? Ian Carey, my DJ. Play that song, make it bang. We gon' be here all night long. If you got that feeling, feeling, yeah. Now sing the song. D O double G. I am so publicly speak my mind, take my time. In the sky, I am high. If you're low, come with me, cause I can get you hella high. Join my crew, be my friend. Tomorrow night we do it again. Same time, different place. What an ass, what a face, what a life you can have. And you don't have to pack no bags, just get on in. And tomorrow night we do it again. That's how it is. I always does it big. Your place of mine, a case of wine. Baby, stop wasting time.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 Dit is Ewald de Jong met het NOS journaal. De Spaanse voetbalclub Barcelona is de winnaar van de Champions League. De Catalanen wonnen op Wembley met 3-1 van het Manchester United van Edwin van der Sar. Barcelona kwam in de 27e minuut op voorsprong door een doelpunt van Pedro. Nog geen 10 minuten later bracht Rooney de Engelse op gelijke hoogte. In de tweede helft bracht Messi Barcelona op voorsprong en Via bepaalde de eindstand op 3-1. Voor de 40-jarige Edwin van der Sar was het zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. Het treinverkeer bij Antwerpen rijdt weer volgens schema. Het was sinds vanochtend verstoord door brand in een schakelkast. De brandweer vond bij de kast een dode koperdief, die was geëlectrocuteerd.